Joris Dubinitski met het NOS-journaal. De Europese Unie heeft een akkoord bereikt over strengere wetgeving voor grote techbedrijven. Doel is consumenten beter te beschermen en de macht van de techbedrijven zoals Google en Meta in te perken. Ze moeten bijvoorbeeld transparanter zijn over de algoritmes die ze gebruiken. De nieuwe regels gaan naar verwachting over twee jaar in. In Lunteren in Gelderland is voor de vierde keer deze maand een pluimveebedrijf getroffen door vogelgriep. 88.000 kippen van het bedrijf worden geruimd... net als de dieren van zeven pluimveehouders in de buurt. Behalve in Lunteren werden afgelopen weken ook al besmettingen ontdekt... in Voorthuizen en Barneveld, een paar kilometer verderop. VN-topman Guterres praat volgende week niet alleen met de Russische president Poetin... maar ook met de Oekraïense president Zelensky. Dinsdag is hij in Moskou, donderdag in Kiev... Volgens zijn woordvoerder wil Guterres met Poetin en Zelensky bespreken... wat er kan worden gedaan om op korte termijn vrede te brengen. Zangeres Ellen ten is ook slachtoffer geweest van seksueel ongewenst gedrag. Dat zei ze in het NPO 2-programma De Geknipte Gast. Ze noemde geen naam, maar volgens het AD zei ze eerder in een podcast dat het gaat om Ali B. Dat fragment is later uit de podcast geknipt. Het ongewenste gedrag zou zo'n acht jaar geleden zijn gebeurd... toen Ten Damme met Ali B in Marokko was voor tv-opnames. In de Bollenstreek wordt vandaag voor het eerst sinds 2019 weer het bloemencorso gehouden. 55 praalwagens vertrekken om kwart over negen uit Noordwijk... en rijden dan langzaam naar Haarlem, waar ze vanaf 9 uur vanavond aankomen. Langs de route worden honderdduizenden mensen verwacht. Door corona ging het bloemencorso de afgelopen twee jaar niet door. Het weer, het wordt een vrij zonnige dag, vooral in het noorden van het land. Smiddags zijn er wat stapelwolken en in het zuiden neemt ook de hoge bewolking toe.